van Christina Aguilera. En het wonderschone Beautiful natuurlijk uit 2003. Zomaar aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Mm, middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gelukkig, we hebben elkaar weer gevonden vanavond. Tijd voor een eh, show lekker vol prima muziek om je oren te vertroetelen. En eh, we hebben ook een paar leuke onderwerpen, dus we gaan er lekker aan beginnen. In de show gaan we het hebben over eh, verbeter je huis. Wie, iso wie isoleert, profiteert, want... Ja, isoleren is eh, heel belangrijk. Zeker in deze tijd van energiecrisis. Want dat is wel gaande. Eh, hoe minder je gebruikt, hoe minder olie we moeten importeren natuurlijk. Ja, zo zit het nu eenmaal. En er is ook een column van de Han van de Horst. Hij gaat het hebben over eh, de formaties. Hij vindt dat ze veel te lang duren. Waarom hij zich daar zo aan ergert, dat hoor je straks. En we gaan over eh, Damitro eh, samen wil praten over Damitro Samuel. Wat doet hij? Wat beweegt hem? En waarom eh, is hij zo lekker bezig? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Laatavond. In de verte hoor je mensen praten, de bakfiets aan de kant gelaten. En dan ineens is iedereen op straat. Je hoort al gauw, hij heeft weer toegeslagen. Dan hoef je verder niets te vragen, want hij grijpt een ieder vroeg of laat. En heel lang wordt er nog gesproken hoe het slachtoffer moet zijn weggedoken van wat de een gehoord heeft, wat de ander zei. de moordenaar, hij staat te zwijgen bij. De moordenaar, hij rijdt je klem. En op je voor je leven rent, op niets verdacht, eens is hij daar. De moordenaar. morgen kwart voor zeven. De mist die is wat weggedreven. Een man alleen loopt haastig naar zijn werk. Dan een klap, een gil, geknars van rem. Seconden stil, het is beklemmend. En dan een het of iedereen het merkt. En heel lang wordt er druk gesproken hoe de man nog moet zijn weggedoken. Van wat er een gehoord heeft wat de ander zei. Een moordenaar, hij staat er zwijgend bij. De moordenaar, dat is een tram, een stalen ros van de RTM. Op niets verdacht wordt je hem gewaar. De moordenaar. daar heeft gereden. Ik dacht die is voor altijd van de baan. Maar ergens aan een verre dijk, daar staan een tiental trams te kijken. Zie ik opeens die moordenaar weer staan. Ik glimmer in: daar valt het dak, zodat ik door de bodem zak. Kijk, daar lig ik roerloos op een zij zwijgen bij. De moordenaar, dat is een trend. een stalen roos van de RTM. Op niets verdacht, ineens is hij daar. De moordenaar. De moordenaar, dat is een trend. een stalen roos van de RTM. Op niets verdacht, ineens is hij daar Dit is De Late Avond vol vuur hoorde je toch maar mooi even Air Supply hier bij eh, de late avond. En uh, Making Love Out Nothing At All. En de Amazing Stroopwafels over de beroemde trim De Moordenaar. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Huizen eh, isoleren is in deze tijd beter. En je hoort het hier in de show. De zomer staat voor de deur en dat betekent dat we massaal naar buiten willen. Maar het is ook het moment om na te denken over isolatie van je huis. Want wie nu aan de slag gaat, merkt het verschil zodra buiten weer kouder wordt. Maar waar start je als je nadenkt over isoleren? Daar kan Martijn Vos, adviseur en coördinator bij energie Apeldoorn, meer over vertellen. Martijn, welkom. Ja, dankjewel. Laten we beginnen bij het begin: isoleren. Dat is een soort verzamelnaam van een heleboel dingen die je kan doen om te zorgen dat je huis in de winter geen warmte verliest en in de zomer koel blijft. Maar aan wat voor maatregelen moet je denken als je het hebt over isoleren? Ja, er zijn eigenlijk vijf belangrijke plekken waar je huis warmte verliest. Dat is het dak, de muren, de ramen, de vloer en naden en kieren. Voor al deze plekken zijn er eh, verschillende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van radiatorfolie, brievenbusborstels of tochtstrips deze kleine maatregelen, maar ook de wat grotere, zoals het isoleren van je dak of je vloer, zijn eigenlijk makkelijk zelf uit te voeren. En daarom kan je er al snel veel geld mee besparen op je energierekening. Tot slot zijn er natuurlijk ook de grotere verbouwingen, zoals het vervangen van je hele dak. Dat is altijd een goed moment om te kijken welke grotere isolatiemaatregelen er te nemen zijn. Veel opties dus dat maakt het dan misschien ook moeilijk om te beslissen waar je het beste mee aan de slag kan. Waar begin je dan? Veel opties inderdaad. Ook zeker online vind je veel adviezen. Soms ook lastig om tussen de bomen het bos nog te zien. Daarom zijn de energieloketten in het leven geroepen. Je kunt er als inwoner terecht voor advies rondom het verduurzamen van je woning. Kan je daar nog iets meer over uitleggen? Wat is dat precies, zo'n energieloket? Nou, een energieloket is eigenlijk een onafhankelijk informatiepunt van de gemeente. Bijna elke gemeente heeft zo'n energieloket. Het heet overigens niet overal zo. In Apeldoorn heet het bijvoorbeeld het energiepunt. De mogelijkheden die er beschikbaar zijn bij de verschillende loketten kunnen ook verschillen per gemeente. Dus kijk daarom goed welke hulp er in jouw gemeente beschikbaar is. Wat moet ik me bij die hulp voorstellen? Wat voor een soort advies geven jullie? Ja, dat varieert eigenlijk enorm. Sommige mensen die komen echt voor de wat kleinere besparingstips. Maar andere mensen zijn echt al bezig met grotere plannen, zoals een verbouwing en willen graag weten door welke maatregelen ze de grootste winsten kunnen behalen in hun woning. Ook is de ene vooral geïnteresseerd in hoe ze de maatregelen zelf uit kunnen voeren, terwijl de andere juist graag wil weten hoe ze het beste met een installateur of aannemer in gesprek kunnen en zo de werkzaamheden het beste uit handen kunnen geven. Zo kunnen we de mensen ook helpen om een goede offerte aan te vragen en ook te kijken wat daarin hoort te staan. Doordat de mensen goed op de hoogte zijn over de verschillende mogelijkheden die er beschikbaar zijn, neemt de kans af dat er verkeerde maatregelen genomen worden. Verder nemen we iedereen graag mee in welke financiële ondersteuning er beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel subsidie je kunt krijgen of andere financieringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld voordelige leningen. Niet iedereen weet dat ze hiervoor ook in aanmerking komen. Moet je dan ook al nagedacht hebben over wat je precies wil veranderen? Nee hoor, dat hoeft zeker niet. Veel mensen denken echt dat ze al precies moeten weten wat ze willen, maar dat is helemaal niet nodig. Ook als je geen plannen hebt, kun je bij ons terecht. Dan gaan we juist helpen de mensen te oriënteren. Door de juiste vragen te stellen, kunnen we samen met de inwoners een goed onderbouwd plan opstellen die specifiek is toegericht op hun situatie. Ook is het mogelijk om een energiecoach aan huis langs te laten komen. Wat doet een energiecoach? Eigenlijk geeft een energiecoach hetzelfde advies als de collega's op het energieloket. Maar omdat de meesten bij de mensen thuiskomen, kunnen ze een nog gerichter advies geven. Ook voert een energiecoach in sommige gemeentes kleine maatregelen bij de woners thuis uit. Zoek daarom goed uit wat er in jouw gemeente mogelijk is. Sowieso is het heel nuttig om een energiecoach langs te laten komen. Een recent onderzoek in Amsterdam wees uit dat de mensen die met een energiecoach aan de slag gaan, in de wintermaanden tot 42% minder gas en 33% minder stroom verbruikten. Dat scheelt behoorlijk veel. Dus of je nou al helemaal klaar bent om je woning te verduurzamen of gewoon even wilt oriënteren, het energieloket helpt je op weg? Precies. En het mooie is, het advies is gratis. Maar op termijn kan het jou honderden euro's besparen. Tot slot, waar kunnen mensen terecht als ze contact willen met een energieloket in hun gemeente? Voor de contactgegevens van het energieloket in jouw gemeente en voor betrouwbare informatie op het internet kun je terecht op verbeterjehuis.nl. Bedankt voor de uitleg, Martijn.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 Natuurlijk. En voor veel jaar. Capri, Sefi, fini. Tijd voor de column van Han van der Horst. Uh, Han van der Horst ergert zich aan de lange duur van de collegeonderhandelingen. Vooral omdat er zoveel ja, gedoe is in de wereld en er eigenlijk best wel haast is. Luister mee naar zijn verhaal. Dit is De Nachtgedachte een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de raadsverkiezingen zijn nu al een week of zes voorbij. En als ik het goed heb, heeft in heel Nederland één gemeente een nieuw college. Eén. In onze streken zijn de onderhandelingen op de gemeentehuizen in voorgang. Ik heb daarover een stelling. De stelling luidt: de lange duur van de collegeonderhandelingen geeft blijk van zelfoverschatting bij de lokale politiek. Wie denken ze daar wel dat ze zijn? Kamerleden, Europarlementariërs, misschien zelfs leden van de Raad van Ministers van de Europese Unie? Elke gemeente heeft één of twee verkenners aangesteld die het gevoelen van de partijen peilen, om vervolgens met voorstellen te komen voor een coalitie. Alsof het Den Haag is. Daarna gaat een formateur aan het werk. In grote steden zien we landelijk bekende politici van vroeger aantreden, zoals Diederik Samson en Ahmed Abu Talib. Kleinere plaatsen moeten het met mindere goden of godinnen doen. Zo heeft Schiedam Renske Leijten binnenboord gehaald. Ik weiger te begrijpen waarom het allemaal zo moeilijk moet zijn, maar ik ken wel de achtergronden. In het oude systeem wees de gemeenteraad uit eigen midden wethouders aan. Dat waren meestal de meest ervaren en doorgewinterde krachten in het gezelschap. Ze kenden hun gemeenschap als mede hun pappenheimers van haver tot gort. En dan had je twee modellen: een programcollege, dat zijn fundament vooral vond in een raadsmeerderheid, en het afspiegelingscollege. In het laatste geval was dat college qua politieke verhoudingen de raad in het klein. Het argument daarvoor was dat de problemen die een gemeente moet oplossen helemaal niet zo politiek en ideologisch van aard zijn. Iedereen wil uiteindelijk het beste voor de inwoners en daarom zoek je als raadslid vooral met andere raadsleden samenwerking, geen confrontatie. Dat is misschien een wat naïeve voorstelling van zaken, maar er zit toch nog wel wat in. Rond de eeuwwisseling kwam er een hervorming. Het was de bedoeling alles democratischer te maken. Wethouders mochten, net als ministers in Den Haag, voortaan geen lid van de raad meer zijn. Zo werden de uitvoerende en de wetgevende macht gescheiden. Het idee was dat de raad zich nu helemaal kon concentreren op het controleren van de bestuurders. Maar net als bij zoveel zogenaamde hervormingen in Nederland, gebeurde er in de praktijk precies het omgekeerde. Nederland kent op het moment een groep beroepswethouders die van gemeente naar gemeente hoppen en geen enkele binding hebben met de plaats die ze besturen. Het kost gemeenteraden grote moeite op zulke gronden en met zulke mensen gevormde colleges in de hand te houden. Toch zet men een grote borst op en speelt tweede kamertje en hard to get. Formaties duren eindeloos omdat de lokale potentaatjes zeer gedetailleerde en uitgebreide programma's wensen, op grond waarvan dan de bijpassende personen worden geselecteerd voor het wethouderschap. Net zoals echte grote politici dat doen in Den Haag. Die uitgebreide collegeprogramma's verliezen binnen een paar maanden hun actualiteit. Ze kunnen snel in de prullenbak. Maar dat kan niemand wat bommen. Het geeft sommige mensen nu eenmaal een goed gevoel als ze het lokale bestuur lam kunnen leggen. Gewoon omdat het kan. Het hele bestuur ligt immers stil zolang jij eindeloos met je kompanen aan het onderhandelen bent. Althans iets doet wat daarvoor moet doorgaan. Vooral nu is die opgeblazen belangrijkheid heel naar om te zien. In de meeste gemeentes is het hete hangijzer de mogelijke komst van een AZC. En dat terwijl de wereld afglijdt in de richting van een crisis zonder weerga. Weet u wat belangrijk is? Dat er straks geen kunstmest meer komt, omdat de productie daarvan samenhangt met de energievoorziening. En dat de diesel ontbreekt voor de schepen die uit andere delen van de wereld soja aanvoeren. En dat zonder soja de weestapel niet in leven blijft. Dat is belangrijk. En dat heeft grote gevolgen voor het lokale bestuur. Doe nu eens normaal, stel een paar hoofdpunten vast en ga aan het werk om de burgerij zoveel mogelijk te beschermen tegen de stormen van de tijd, tegen het stof en de angst van de toekomst die ons misschien te wachten staat. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze, und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch heute, klingt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit. Ist es nicht gefährlich, hier zu sein, Gräfin? Ich hörte, seine Majestät, der König haben der Hofgesellschaft verboten, dieses Theater zu besuchen. Wenn im Glas perlte Sekt unter roten Ampeln und die Mädchen süßer Schreck auf dem Schoß und strampeln, küssen wir die Tuilerie von den roten Mündern. Amnestie, Amnestie, allen braven Kindern. Hey, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Wer rauscht, euch Freunde sind verliebt und lacht und liebt den schönen Augenblick.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 Bij zijn reportage van vandaag, zijn column. Daarna hoorde je, en je hoort het nog natuurlijk, Vent, <laughs> Veldhuis en Kemper. Ik kom er niet meer uit vandaag. Heb je dat? Ja, nou ja, het is even niet anders. Ik wou dat ik jou was. Hier allemaal in de show. Over een paar minuten gaan we praten met uh, Damitro Samuel. Hij is jongerencoach bij Jets Foundation. Wat doet hij zo al? Wat is zijn passie? Je hoort het zo meteen na deze van Gilbert O'Sullivan.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 hopelessly, hopelessly blind. Nothing I couldn't say, nothing why, cost today nothing right Ik ga praten met Damitro Samuel. Hij is in de studio. Damitro, welkom. Goedendag. Eh, we gaan het hebben over JETS en daar ben jij betrokken bij. Even voor de duidelijkheid, wat is JETS? JETS is een jongerenwerkorganisatie in Schiedam gevestigd. Tegenwoordig zijn wij ook werkzaam in Vlaardingen en Maasluis. Dus een jongerenwerkorganisatie die zich bezighoudt met de jongeren in de omgeving om ze op het goede pad te krijgen of te houden als dat nodig mocht zijn. Dus Inderdaad. je hebt heel veel aandacht voor jongeren. Inderdaad. Je bent zelfs jongerencoach? Ja, klopt. Eh, heb je daar een opleiding voor gevolgd? Ja, ja. voordat je dan eh, hebt gekozen voor een jongerencoach of wat dan zo ever. Eh, velen van ons komen uit de social work. Ja, en wat, wat moeten we daaronder verstaan dan? Als social work begeleiden wij personen, jongeren, zowel ouderen, mhm. in de welzijn. Ja. Zorg en welzijn. En was dat jouw passie om daar iets mee te doen als, als zelf jongeren zijnde? Eh, <laughs> eh, van onbewust is het uiteindelijk bewust eh, geworden, een bewuste keuze dat dit is wat ik wil. Ja, ja. Ja, ja, maar onbewust heb ik me altijd wel bezig gehouden met jongeren in mijn eigen omgeving. Niet dus- wetende dat er banen zijn. Nee, nee, nee je was al betrokken bij die jongeren om ze te helpen waarschijnlijk. Ja, vanuit je eigen en privé. Ja, en, en, komt dat ergens vandaan? Of eh, heb je daar een voorbeeld van? Was je ouders misschien ook in die richting? Nee, totaal niet. helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nou, eh, misschien wel vanuit eh, mijn moeder. Die was wel een hulpzame mevrouw. Dus richting de buitenwereld. En waarschijnlijk dat ik dat stiekem ook heb Daar heb je wat van meegepikt. Ja. Zo'n haal voorbeeld. Dus ja, zeker. Ja, ja, maar tot zover ik weet dat dit wel een iets is dat bij mij is. Het is mijn aard om eh, klaar te staan voor de medemens. Ja, en de medemens goed in het zicht te houden. Ja, ja. ja, ja, <laughs> klinkt de zucht. Ja, klopt. Je kan niet alles <laughs> in de zicht houden, vandaar. Nee, oké. <laughs> Je doet je best, eh, maar soms, ja, eh, jongeren hebben ook hun eigen wil om dingen te doen. Zeker. Maar Vooral de puberteit. Ja, dat, wordt, dat is de lastige periode, dat klopt inderdaad. Maar je kan ze wel bereiken? Ik kan ze wel bereiken en ook begrijpen. Ja, ja. ja. Eh, maar ja, als jongeren dan bij jullie komen, komen ze vanzelf? Of moet je ze vragen? Hoe gaat dat in zijn werk? Worden ze eh, ergens eh, geconfronteerd met iets? Ja, nou het komt meestal door bekendmaking. Mm op de scholen en programma's. Oh, op scholen, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja. programma's. We hebben ook een community sectie bij ons, buiten de basketbalcoaches en de jongere coaches. Eh, ja. zij houden zich ook vooral bezig met eh, activiteiten. Het organiseren van activiteiten. Ja, maar de jongeren moeten dan eerst wel komen natuurlijk naar jullie, want ze moeten wel weten dat je bestaat. Ja, precies. En eh, via website en eh, de Instagram en folders. Eh, zo komt de bekendmaking, waardoor kids dan uiteindelijk bij ons terugkomen. En wat wij ook. doen is het opzoeken van scholen. En daar houden wij dan oh, eh, een presentatie of workshops. ja, dat is natuurlijk de doelgroep die zit op die scholen allemaal. Want hoe is de leeftijd ongeveer? Nou, we werken met de basisscholen, zowel voortgezet onderwijs, mm -hmm. tien. Leeftijd van 10 tot om en bij 17 jaar. Ja, ja. Dus in de leeftijden waarmee wij werken. Ja, En om de jongeren in hun kracht te zetten, zou je kunnen zeggen. Zeker, het en om het Goede pad op te sturen. Ja, voorkomen van maatschappelijk uitval en het eh, empoweren van jongeren en kwetsbare jongeren. Ja. ja. En dat doe je op verschillende manieren? Jazeker. Uh, eh, we zijn mobiel bezig, dus we rijken uit. We zijn mhm. niet eh, ja, de hele dag op straat om in contact te zijn met de jongeren. Dat is net weer een andere jongerenwerksetting. maar wij kunnen de jongeren benaderen eh, en bereiken ja. op de plekken waar zij zich bevinden. En ook op de scholen. En bij ons op kantoor, die is omgebouwd tot eh, buurthuis. Ja, je hebt een soort eh, activiteitencentrum zou je kunnen zeggen. Ja, eh, wat, uh, wat jullie daar hebben, ja. En dan komen jongeren, doen daar iets van sport of zijn er ook nog andere dingen die ze doen? Ja, er zijn genoeg activiteiten voor de kids. Ze kunnen meedoen aan uh, bordspellen of tafelspellen of gesprekken voeren met een coach. Mocht ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, zeker. Er zijn genoeg jongeren die dan naar ons op kantoor komen mhm. om bezig te zijn. Maar er zijn ook heel wat jongeren die naar, naar kantoor komen puur om de aandacht en behoefte om een gesprek te voeren, om hun eh, hart te legen, als het ware, ja, ruimte te creëren. Als mensen meer over Jets willen weten, yes. ja, waar kunnen ze terecht? Op de website van de Yes Foundation, mhm. op de Instagram pagina van eh, de Yes Foundation. Dankjewel uh, voor het gesprek. Tot middernacht, de late avond.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 There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry. say goodbye. prachtige muziek van de Walker Brothers aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. No regrets, natuurlijk. hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze aflevering van De Late Avond. Morgen, weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek en eh, leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot sluit van de show.